Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat ABN AMRO na de zomer naar de beurs gaat. Ingewijden in Den Haag bevestigen dat het kabinet daar morgen over praat. Het kabinet nam anderhalf jaar geleden al het principebesluit... dat ABN AMRO terug naar de markt zou gaan. Op welke termijn en hoe dat zou gebeuren moest nog worden vastgesteld. De staat hoopt 15 miljard euro op te halen met de bank... die in 2008 werd genationaliseerd. Duitse luchtvaartmaatschappijen passen hun cockpitbeleid aan. Ze willen dat er voortaan altijd twee personen aanwezig zijn in de cockpit. In Amerika geldt al langer de regel dat een ander bemanningslid de plaats moet innemen van degene die de cockpit verlaat. Vanmiddag werd bekend dat de co-piloot van het verongelukte Germanwings toestel alleen in de cockpit zat tijdens de crash. Hij had de daling ingezet en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. Ook Norwegian, Norwegian, EasyJet en alle Canadese maatschappijen hebben die regel nu ingevoerd. KLM onderzoekt of er iets aangepast moet worden. De internationale vereniging van verkeersvliegers veroordeelt het vrijgeven van informatie uit de zwarte doos van het neergestorte toestel nog voordat het onderzoek is afgerond. Dat is in strijd met internationale afspraken, zegt de IVALPA. Volgens de vereniging mag de informatie van de cockpit voice recorder niet worden misbruikt voor het voortijdig aanwijzen van schuldigen. De jemenitische president Hadi is aangekomen in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Hij zal daar de top van de Arabische Liga bijwonen, meldt de Saoedische staatstelevisie. Hadi vluchtte vorige maand naar Aden nadat Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa in handen hadden gekregen. Vannacht mengde het Soenitische Saoedi-Arabië zich in de strijd. Met bondgenoten werden doelen in Sanaa gebombardeerd. Het weer nog. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vannacht wat buien en dan draait de wind naar west tot noordwest. Langs de westkust gaat het hard waaien. Morgen zon en wat bewolking met in het oosten nog een enkele bui. Smiddags is het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. flesje wijn, een walnootje, misschien ook een blokje kaas. En mannen, gewoon een biertje. En geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Elke donderdagavond presenteert Charles Duif tussen 10 en 12 uur tussen app en vloed. Maar met mooie ballads. De mooiste muziek. Nou, en ik heb meteen een eh, verzoekje in tweede uur van Willem Boer. Willem die wil een eh, nummer horen van Stef Bos. Ik ken zelf alleen maar papa van Stef Bos. En, eh, dit is het nummer uh, Wit Zand. En ik, ik, hoop, Willem, dat het mooi is. Want dan krijg je van de, van de luisteraars gewoon op je duvel. <laughs> nee, het, het klinkt goed. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw, langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat, in het binnenland in wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt in de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden. Ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slapen wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren. Weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk, in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die Zuidhoos baai. Nou, niets te veel gezegd. Prachtig nummer, uh, Stef Bos met Wit Zand. Dankjewel Willem en... Eh, als je mijn gedachten kon lezen, jongen. If you could read my mind. If you could read my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie. About a ghost from a wishing well. In a castle dark. Or a fortress strong with chains around my feet. You know that ghost is me. And I won't ever be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could your mind, love. What a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heart often fail. You won't read that book again because. must be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and we just can't get it. castle dark or a fortress strong with chains. Back. het eh, album Rearview Mirror was dit eh, eh, van Don McLean, If You Could Read My Mind. Nou, ik ken het nummer waarschijnlijk van Gordon Lightfoot. Volgens mij heeft hij het ook geschreven en heeft het in ieder geval ook gezongen. Ook een mooie uitvoering. Ja, ik uh, vertel het al in het eerste uur. in november komt Charles Navour naar Nederland. Kaartjes vanaf 180 euro ongeveer vanaf, dus per persoon. Uh, om dat bij te kunnen wonen. En dan moet u eh, helemaal niet gek opkijken als het allemaal tegenvalt. Want de man is natuurlijk in de negentig. En ik heb vanavond gekeken naar De Wereld Draait Door. En daar werd in verteld door zowel Matthijs van Nieuwkerk als uh, eh, Ivonie... dat zij onlangs na de nodige afscheidconcerten van Charles voren zijn geweest. Want elke keer werd er aangekondigd, dit is zijn laatste concert. Nou, eh, kennelijk eh, is dat toch eh, lang niet het geval. Want er, komt, komt nu weer een laatste concert. Kan natuurlijk zomaar gebeuren, want de man is al in de negentig. Dus eigenlijk een man van een dag. je, kan, kan, je kan er zomaar niet meer zijn. Op die leeftijd in ieder geval. dus, dus als u daar nog heen wil. Maar ja, u moet er wel 180 euro voor neertellen. Bij mij niet. Want als u het nummer C bijvoorbeeld wil horen dan uh, laat ik dat horen van Elvis Costello. En dat is wel zo mooi. En dat kost helemaal niets. She. She may the face I can't forget.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 Maar ja, morgen nog geen radio. Misschien dat ik tussen de middag voor je in kan vallen. Ik zal even kijken wat ik, wat ik daaraan kan doen. Maar, maar, in ieder geval ga ik voor jou nu wat draaien. Want om beter te worden, dan is er maar één medicijn voor Ruud. girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. Ah, girl, girl. girl. When I I've think of all the times tried so hard she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her after all this time. looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? En eh, als mensen denken van nou, die Beatle-muziek, dat is toch eh, zo simpel. Ja, het is helemaal niet zo simpel. Daar, eh, daar hebben Ruud en ik en de band ervaring mee. Want als wij Beatles gaan spelen met de After Beatles... Ja, dan moeten we altijd... nou ja, moeten, maar we moeten in ieder geval wel allemaal weer de boel opfrissen. En toch altijd weer even repeteren... om, om vooral ook met name de stemmetjes goed op, op de rit te krijgen. Maar eh, onderschat ook eh, het samenspel niet. En eh, al die geraffineerde likjes, gitaarlikjes die erin zitten. Een hele speciale manier van drummen natuurlijk, wat Ringo Starr heeft. Onverprezen drummer. En ja, er valt niet mee om dat te benaderen. Maar we doen ons best. En dat vinden we ook heel leuk om te doen. Dit was Girl, ik draai hem speciaal voor Ruud Jansen... die toch een beetje in de lappermand is. We gaan, ik ga even met hem huilen in, in de chapel. Doe ik dat even. Ruud? We crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. accord. Yes, we gather in the chapel just to sing search, and you will you search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your Ja, omdat hij een beetje Tussen ziek is. en vloed. Twee uur lang de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. daar wil ik er niet meer over praten, mensen. Mr. Rod Stewart, I don't want to talk about it. I can tell by your eyes that you probably been crying Volgend jaar, luisteraars, de 9 oktober ga ik een concert bijwonen van Diana Kroll. En Diana Kroll die gaat dan eh, optreden in de Doelen in Rotterdam. Ik heb kaartjes kunnen bemachtigen. Ik zit nog heel goed ook, dus dat is, eh, vind ik fantastisch. En uh, dan ga ik genieten. En dan komt ook misschien dit nummer wel voorbij. Het is een nummer oorspronkelijk van de Carpenters... maar wel op een hele speciale manier uitgevoerd door Diana Kroll... die niet alleen maar popmuziek, maar ook jazzmuziek zingt. Dus een, een veelzijdig zangeres. sweet and clear. But you're not really here. It's just the real. stil van. Miss Diana Kroll was dat met uh, Superstar. We kennen het natuurlijk eh, van de Carpenters. Karen Carpenter vind ik het overigens ook mooi. En ik, eh, ik, las net op een Facebook berichtje, wat ik van Ruud Jansen kreeg... dat het oorspronkelijk van Rita Googlich uit de film Mad Dogs en Englishmen komt. en dat zou ook een hele mooie uitvoering te zijn. Die ken ik niet en die ga, ik, ga ik een keer opzoeken. Dan ga ik hem ook draaien hier in de uitzending. Uh, Ruud, bedankt voor de informatie weer. En eh, Paul McCartney, uh, dat zegt Ruud Jansen niet zoveel... die kent hij helemaal niet natuurlijk. Maar Paul McCartney die heeft ooit gezegd... zo hoorde ik gisteren in de wereld door... waar ik, ja, waar, waar, ik bij was, luisteraars, was zo gezellig. Allemaal bekende mensen gezien. Oud V gezien, Sonja Barend ontmoet... en Koos Postuma die daarop kwamen draven bij Jeroen Pauw. Maar ik was in, dus in de wereld door vooraf... en is leuk om dat bij te wonen. En een, eh, een super kleine, kleine ruimte eigenlijk. Als je dat op televisie ziet, dan denk je van... Nou, wat een, eh, wat een grote studio, maar dat valt erg, eh, dat valt erg mee. Het is een, een grote huiskamer, zo kan je het eigenlijk wel stellen. Maar heel mooi ingericht natuurlijk. En vol met camera's en lampen en alles wat erop bij hoort. Kleine steeds voor artiesten om op te treden. En natuurlijk de virtuoze presentator Matthijs van Nieuwkerk... die samen met meneer Jack Rebel sprak over Brian Wilson. En zo kwam het ook te praten met Leo Blokhuis... Eh, dat Paul McCartney ooit gezegd heeft dat het nummer wat ik nu ga draaien... het mooiste popnummer is. Althans, eh, dat zijn de woorden van Paul McCartney. En ik kan het met hem eens zijn, want ik vind het ook een prachtig nummer.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 Ja, en zo eh, vliegen die twee uurtjes bij van Zandvoort weer voorbij. U luistert naar Tussen App en Vloed. Mijn naam is Charles Duiven. Ik ben eh, tot middernacht, 12 uur bij u met mooie muziek. En eh, ja, ik krijg op, op Facebook ook nog allerlei verzoekjes. Nou, daar ga ik zo nog, ook nog heel aan voldoen. Dus u kunt, ja, als u dat wilt, kunt u via Facebook natuurlijk altijd even een verzoekje aanvragen. Dit is voor Mirjam Visser uit Zandvoort. En Mirjam die wil heel graag een nummer horen van...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 Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. ja, grote hitten in de eind jaren 60 van Frans Valdi. En uh, ik draai hem speciaal voor Mirjam Visser eh, uit, Zandvoort. Mirjam, deze was voor jou. Dank je voor het luisteren trouwens. Eh, we gaan verder met een, nog een dame. Annie Lennox. En die heeft het nummer A Wide Shade of Pale van Procol Herm ook op de, op de plaat gezet. Nou ja, op de plaat. Ja, misschien wel op vinyl. Ik weet het eigenlijk niet. Tegenwoordig worden er steeds meer nummers weer op vinyl uitgebracht. Wat mij op. Niet verkeerd trouwens, want het heeft toch een bepaalde warmte het geluid van vinyl. En eh, collega Ruud Jansen besteedt daar ook regelmatig eh, aandacht aan in de vinyljaren. Annie Lennox, Why the Shade of Pale. Mooie uitvoering van Annie Lennox van The Wide Shade of Pale. Bekend natuurlijk van uh, eh, Procol Harum. Ja, luisteraars, ik had het net over vinyl. Nou, eh, ik zei het al. Eh, als artiesten tegenwoordig een, een, album maken... dan doen ze dat lang niet allemaal meer op cd. Dat gebeurt steeds meer op... En dat komt omdat we jaren bestaan. aanstaande woensdag dan bestaan de vinyljaren... Eh, vijf jaar. En eh, Ruud Jansen, die dat eh, verzorgt bij ZFM Zandvoort... die gaat dat vieren in Café 4 in de Haltestraat. Ieder mag zijn eigen vinylplaten dan meenemen. En die worden dan, die worden dan gedraaid. Dus u kunt eh, genieten van uw eigen platen... maar ook van platen die ongetwijfeld Ruud zal meenemen en anderen. Uh, dat wordt vast een feestje daar bij Café 4. Dus even kijken of ik... Uh, ja, de tijd staat daar ook nog bij. Dat begint middags om twee uur. En dat is s'avonds, of s middags om vijf uur is dat, is dat afgelopen. Nou, en dan vast nog nagenieten. Dus dat wordt gewoon een lekker gezellig middagje. Kroeg bij Café 4 in Zandvoort. aankomende woensdag dus, volgende week woensdag het vijfjarig bestaan van de vernieljaren. Nou, dat gezegd hebbende, uh, ik heb vorige week zaterdag luisteraars met mijn iPad... Een nieuw speeltje wat ik, eh, wat ik heb aangeschaft... heb ik een film gemaakt van de Leidse buurt in Haarlem. Nou, het is werkelijk niet te geloven. Ik heb ja, dus wel een hoop werk trouwens hoor, om die film te monteren... en er leuke dingen in te zetten en zo. Ik heb alle straten eh, belopen en bereden met de auto en overal gefilmd. En ik ben niet één straat vergeten. en ik heb dat filmpje geplaatst op, eh, op YouTube en op Facebook. En u zult het niet willen geloven, maar binnen 24 uur is het filmpje zowat 660 keer bekeken. Alleen vanuit de regio. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. En ik kreeg ook heel veel complimenten om, eh, om de muziek die ik erbij had gezet.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 Wat u kunt bekijken op YouTube. Gewoon Leidse buurt in typen en dan zoeken naar Shackleduif. En dan vindt u dat filmpje. Het is al meer dan 660 keer bekeken. Sinds ik het erop zette, en ongeveer een anderhalve dag geleden. Dus dat... is best wel een groot succes. Vind ik heel leuk om, om te doen. Het is gewoon een hobby en ik doe het niet voor geld. Ik vind het gewoon leuk. En ik hoop dat u het ook leuk vindt. Deze draai ik nog even voor Yvonne uh, Lindeman, want die, luistert mee. Yvonne, mijn meisje, speciaal voor jou. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, size, little things I do. Righteous Brothers hebben dat natuurlijk ooit eh, opgenomen. Bring Back That Loving Feeling. Ik draai speciaal voor Yvonne Lindeman. Ik kijk mijn klokje luisteraars. En het is alweer bijna middernacht. Betekent dat ik afscheid moet gaan nemen van u. En nog een klein stukje Let's Fall in Love. En dan eh, ja, gaan, we naar, eh, gaan we naar ons bed. Klein stukje Art Garfunkel. Ik geniet er nog even van. Wel rusten. Goeienacht. Ik ben er morgen weer.